Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vanaf volgende week zaterdag is het verplicht om een corona-toegangsbewijs te hebben... voor een bezoekje aan onder meer het restaurant, bioscoop of festival. Ondanks stevige kritiek heeft de meerderheid van de Tweede Kamer... de nieuwe coronamaatregel toch goedgekeurd. Op een terras is een QR-code niet nodig. Critici vinden dat mensen die niet zijn gevaccineerd... te veel worden gedwongen om een prik te halen... door de invoering van het coronatoegangsbewijs. toegangsbewijs de zorgsalarissen moeten structureel hoger, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Partijen hebben ook een plan gemaakt om de kosten van 600 miljoen euro voor de salarisverhoging te betalen. De vennootschapsbelasting, dat is een heffing op de winst van bedrijven, moet omhoog, vinden ze. De Kamer staat recht tegenover het kabinet... dat nog steeds niets voelt voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel. Het is nog onduidelijk wat het kabinet nu gaat doen. Een theater in Haarlem heeft een boete van 2500 euro gekregen... omdat de zaal afgelopen avond helemaal vol zat. Volgens de coronaregels mag hij maar voor twee derde gevuld zijn. Theater De Liefde had al aangekondigd dat alle 120 stoelen bezet zouden zijn... bij een optreden van Theo Maassen. En ook dat het zich niet aan de coronamaatregel zou houden. Wel moesten gasten een test of vaccinatiebewijs laten zien. Honderden zangvogels zijn tijdens de jaarlijkse vogeltrek in New York tegen wolkenkrabbers gevlogen. Op beelden van de Amerikaanse vogelbescherming is te zien dat een straat en stoep voor de torens van het One World Trade Center bezaaid is met dode vogels. Het is geen nieuw fenomeen, maar dit jaar zijn het wel meer vogels dan andere jaren. Waarschijnlijk vlogen veel vogels deze week een stuk lager vanwege een storm. Het weer vannacht zo goed als droog bij een graad of 10. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag af en toe zon. Op een aantal plaatsen blijft het bewolkt met een enkele bui.